Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De opvolger van de stint mag binnenkort de weg op. Twee jaar geleden gebeurde er met die elektrische boldercar een heftig ongeluk bij een spoorwegovergang in Os. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Een duidelijke oorzaak voor het ongeluk is nooit gevonden, maar de stint mocht toch de weg niet meer op. De opvolger, de BSO-bus, is uitgebreid onderzocht en goedgekeurd. Bedrijven in de kinderopvang zijn er blij mee. Zij gebruikten de stint veel om met de kinderen op stap te gaan. De Belastingdienst heeft een grote illegale sigarettenfabriek gevonden... op een boerderij in de Gelderse gemeente West-Betuwe. In de lood stonden onder meer 200 dozen vol tabak. dat is echt heel veel, zegt de opsporingstak van de Belastingdienst. Als je nagaat, in een doos zit ongeveer 120 kilo aan tabak. En eh, elke sigaret is 1 eh, gram aan tabak. Dus kun je ongeveer uitrekenen van eh, één doos 120.000 sigaretten... maal 200 en je komt op miljoenen sigaretten hier. 13 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse president Trump heeft al dik 24 uur geen coronaverschijnselen meer. En heeft al meer dan vier dagen geen koorts, dat zegt zijn arts. De president werd vrijdag met corona opgenomen in het ziekenhuis. Maandag was hij weer fit genoeg om terug te gaan naar het Witte Huis. En het gaat niet goed met de bedenker van misschien wel de meest legendarische penalty ooit. Nu krijgen we de aanloop van Panenka. Meijer op de lijn. Panenka, zachtjes, na, ja, sport! Ik dacht dat hij naast was. Bij een panenka knal je de bal niet keihard in de hoek, maar schiet je juist een zacht boogballetje door het midden van de goal om de keeper te foppen. De bedenker Antonin Panenka ligt in het ziekenhuis en is er erg slecht aan toe. Hij is 71 en heeft corona. Het weer nog. Vanavond opklaringen. Bijna overal droog. Later gaat het wel weer regenen. En ook morgen is het vooral bewolkt en nat.